9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal werklozen is vorige maand de 400.000 gepasseerd. kwamen in juni 74.000 werklozen bij. Vooral onder jongeren steeg de werkloosheid hard. Het totale werkloosheidspercentage liep in een maand tijd op van 3,6 naar 4,3. CBS heeft zo'n sterke stijging in zo'n korte tijd niet eerder gezien... sinds er in 2003 werd begonnen met maandelijkse metingen. Tijdens de vorige crisis duurde het zeven maanden voordat de werkloosheid zo sterk was opgelopen. Vorige maand liep de eerste steunregeling van de overheid af. Bedrijven die daar gebruik van hadden gemaakt... konden in juni voor het eerst zonder boete personeel ontslaan. Heineken wordt hard geraakt door de coronacrisis. Het bedrijf leed het afgelopen half jaar een verlies van 300 miljoen euro. Daarnaast deed de bierbrouwer een afschrijving van 550 miljoen euro. De lockdowns waren van grote invloed. Vooral in de maanden april en mei daalden de bierverkopen in de VS, Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Europa. In juni trok dat weer aan, maar niet genoeg om de slechte maanden te compenseren. Heineken maakte vorig jaar nog meer dan een miljard euro winst. In de omgeving van Helming Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 1,8. Dat was rond kwart voor drie. Tientallen Groningers maakten melding van de beving. Eergisteren werd Groningen bij Loppersum getroffen door de zwaarste aardbeving van dit jaar. Die had een kracht van 2,7. In Turkije is een politievliegtuig neergestort. Alle zeven inzittenden zijn daarbij omgekomen. Het toestel maakte een verkenningsvlucht in het oosten van Turkije... en stortte neer op een berg vlakbij de grens met Iran. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag klaart het langzaam op en het wordt maximaal 18 graden. Morgen breekt de zon af en toe door, dan blijft het vrijwel droog.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 It keeps me warm as life grows colder. on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. Yasuro. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you.